Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. Volgens het AD stopt IFM. Als zijn opvolger wordt Domien Verschuren genoemd. Zouden plannen zijn om Belen een programma in het weekend te laten maken. Het stoppen van het ochtendprogramma Giel past volgens het AD... in het kader van de verjonging en vernieuwing bij 3FM. In Veghel heeft de politie acht mensen aangehouden bij een grote vechtpartij. De ongeregeldheden zouden zijn begonnen op de kermis in de stad. Zo'n 30 jongeren waren betrokken bij de rel. Ooggetuigen zeggen tegen Omroep Brabant dat bij winkels en een zwembad ruiten zijn ingegooid. Ook zou een politieagent zijn geslagen en is de voorruit van een politieauto vernield. Een serie aanvallen met chloorgas in Syrië tussen april 2014 en augustus vorig jaar was het werk van de Syrische regering. Dat staat in een VN-rapport waar persbureau Reuters de hand op heeft weten te leggen. Samen met de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens onderzocht de VN de aanvallen. Een anonieme diplomaat wist specifieke eenheden te noemen van het Syrische leger die de aanvallen zouden hebben uitgevoerd. De Syrische regering heeft het gebruik van chemische wapens altijd ontkend. Ook deze keer noemt een bron bij het leger tegenover Reuters het verhaal compleet onwaar. In Amerika is Edward Albee overleden. Hij wordt beschouwd als een van de grootste Amerikaanse toneelschrijvers. Zijn grootste succes was Who's Afraid of Virginia Woolf dat in 1962 voor het eerst werd opgevoerd op Broadway. Vier jaar later werd het verfilmd met Elizabeth Taylor en Richard Burton in de hoofdrollen. Albee kreeg drie keer een Pulitzer Prize. In de meer dan dertig stukken die hij schreef keerden vaak dezelfde thema's terug... zoals het huwelijk, opvoeding, religie en de levensstijl van de betere kringen. Edward Albee was 88 jaar. Het weer, het is droog, plaatselijk wat nevel of mist.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 van Zandvoort, op 106.9 and night. Text TV op kanaal 45. ZFM. Every day she takes a morning bath, she wets her hair. Wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day. Slipping into stockings, stepping into shoes. Dipping in the pocket of her rain the office where the papers grow, she takes a break. Every day she takes a morning back she wears wraps a dollar around her, and she's heading for her bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat.